het CDA van 21 naar 11 en de PVV, die voor het eerst meedeed... zou 10 zetels halen. De PvdA blijft op 14 zetels, de SP zakt van 12 naar 8... D66 stijgt van 2 naar 6 en GroenLinks van 4 naar 5. De ChristenUnie zakt van 4 naar 2, de SGP van 2 naar 1... de Partij voor de Dieren blijft op 1 en de nieuwe partij 50PLUS haalt ook 1 zetel. Een kerkgemeenschap in de Verenigde Staten mag op begrafenissen van Amerikaanse militairen demonstreren tegen het homobeleid in het leger. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Een vader van een omgekomen militair had een rechtszaak aangespannen nadat leden van de kerk met spandoeken op de begrafenis van zijn zoon verschenen. Op die doeken stonden teksten als dank aan God voor dode soldaten en God haat Amerika. Volgens de Westboro Baptist Church sneuvelen er Amerikaanse militairen in Irak en Afghanistan als straf voor het immorele homobeleid. Het Hoge Rechtshof oordeelde dat ook deze demonstraties vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Libische opstandelingen hebben in de oliestad Brega een aanval van Gaddafi's militairen afgeslagen.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 I'm alive this evening, it was love. City. Je hoorde de stem van CeeLo Green met het basloopje. Ik heb het er vorige week al over gehad met het basloopje... dat eh, behoorlijk geïnspireerd is door eh, dat van Michael Jackson. Michael Jackson's Billie Jean. <laughs> tweede uur van Nachting Dan, dus het muziekprogramma op Radio 1... waarbij aandacht voor de muziek die, het afgelopen, eh, die de afgelopen week in het nieuws was. Of eh, artiesten die de afgelopen week in het nieuws waren. Twee actrices die overleden zijn. Jane Russell en de andere, Annie Girardot, die zijn er niet meer aandacht voor datgene wat zij ooit op plaat hebben gezet. Want eh, deze actrices uit het eh, grijze verleden, maar die hebben ook ooit iets op plaat gezet. Daarvan getuigen hier in de nacht en dan het komend uur. En verder hadden we afgelopen week, dat is eh, precies een week geleden... in Met het oog op morgen, een optreden van Alex Roeka. De, datgene wat hij gezongen heeft, dat hebben we keurig opgenomen. En een van de liedjes die die daar zong, die hoor je het komend uur hier in de nacht en anders. En we gaan ook even duiken in de archieven. In de VARA-archieven. In de VARA-archieven vonden we namelijk eh, iets ouds terug van de zanger Paul Carrick. Paul Carrick die in het verleden zang was bij Mark and the Mechanics. Afgelopen avond was hij nog in Carré. zojuist Paul Carrick, hij was afgelopen avond in Amsterdam. Hij trad op in Carré en dit was een plaat die uit de jaren 90 volgens mij was. Mark and Mechanics en Over My Shoulder, de band onder leiding van eh, Mike Rutherford... die eens deel uitmaakte van eh, Genesis. Misschien bestaan ze af en toe nog, komen ze nog wel eens een keer bij elkaar, Genesis. Maar ik denk het niet, omdat eh, Phil Collins niet meer zo goed kan drummen. Uh, Mike and Mechanics in ieder geval met Over My Shoulder. Paul Carrick, zijn stem hoorde je. En als je denkt van, nou, jammer dat ik dit gemist heb... er is nog een herkansing, want Paul Carrick is al komende zomer optreden in... Emmen. Daar zal hij op het podium staan tijdens het pop Festival. En al eerder was hij in Nederland, dat gebeurde eh, ook in de jaren negentig. Toen was hij te gast bij het eh, programma van Henk Westbroek. Ook alweer een tijdje geleden. 2001 namelijk. 4 april 2001. time on cardboard boxes In an attic cold as ice We were Freddie and the Dreamers with stars before our eyes. As we loaded up the dance set with a stack of 45s, how could we have known that these were the best years of our lives? so long ago. It seemed like an age. Whatever happened to the dream? We didn't wake up suddenly. Reality creeps on from behind, leaving you running out of time. I bought a ticket at the station. Waved my brother John goodbye. I got the ferry down to Hamburg and went looking for a life. I began my education and learned my lessons on the road. started living for the moment and following the code. Well, I can't take away my memory. Whatever happened to the dream, we didn't wake up suddenly. Reality creeps up from behind, leaving you running out of time. Whatever happened to the dream we didn't wake up? Suddenly That's all, folks. <laughs> That's all, folks. En dat zei hij destijds toen hij te gast was bij het 3FM-programma van Henk Westbroek. Denk aan Henk. En dat gebeurde allemaal op 4 eh, april 2001. Je kon luisteren naar de man die afgelopen eh, avond eh, op het podium van Carré stond. Paul Carrick. Bij Davis en Amy McDonalds. klinkt anders. There's a crack up in the ceiling and the kitchen sink is leaking. Out of work and got no money. A Sunday joint of bread and honey. What are we living for? Two room to pop and I my eyes and stop me yawning. And my feet are nearly frozen. Boil the tea and put some toast on. What are we living for? Two room department on the second floor. No chance to to work so hard, but we can't. I feel okay. Are you sure? Absolutely. Where do you live? Glasgow. Nice working with you. The pleasure's all mine. Cheers. No problem. van die hele leuke cd die zo'n half jaar geleden uitkwam... van Ray Davis onder de titel See My Friends. Of je had eigenlijk beter kunnen heten Hear My Friends... want Ray Davis zingt op die cd allemaal liedjes met eh, artiesten... die op dit moment heel populair zijn. Zoals in dit geval Amy McDonald en Ray Davis samen in Dead End Street... Als je een leuke avond wil hebben, dan zou je bijvoorbeeld eh, morgenavond... Eh, in plaats van eh, carnaval gaan vieren, naar Neverdal kunnen gaan... en dan naar het Zin-In Theater. Daar kan je dan namelijk gaan kijken naar een optreden van Alex Roeka. Hij treedt ook op in Amersfoort en dat zal aanstaande zaterdag zijn in Theater de Flint. Maar afgelopen week, eh, dat was eh, woensdagavond laat, was Alex Groeker te gast in Met het Oog op Morgen. Geen uitgebreid interview, maar wel twee liedjes die hij liet horen. Twee recente liedjes die te vinden zijn op zijn meest recente album. Een van de songs is In het zonlicht staan. Alex Groeker, zoals die klonk vorige week in Met het Oog op Morgen. Je was mooi op de trappen, mooi op de drempel, mooi in de gang. Je liet het vloerkleed kleuren, de kamer geuren, tot diep in het behang. Je was mooi toen de sneeuw ging vallen, en mooier nog op het ijs. Het mooist was je in de nevel, en zonder te weten wijs. Kon ik vergeten, ik zou opnieuw beginnen. Kon ik vergeten, ik zou weer gaan. De straten in opnieuw beminnen. Met jou in het zonlicht staan. In het zonlicht staan. Je was mooi in de bossen, mooi in de duinen, mooi langs de kust. liet de avond vonken, de stilte ronken door de laaiende lucht. Je was mooi toen de band ging spelen en mooier nog bij dat lied. Toen het zo mooi was omdat het zo zwierde en slapen dat wilde je niet. Kon ik vergeten, ik zou opnieuw beginnen. Kon ik vergeten, ik zou ik aan de straten in, opnieuw beminnen. Met jou in het zonlicht staan. In het zonlicht staan, zoals toen in het veld op het eiland net wakker geworden. In die schapenstal met het hooi van de nacht. Als een tooi in mijn haren en geen spriet die bewoog. In het Bijbelse dal, toen de boomtoppen gins aan het eind van de landweg gingen branden met het vuur van de eerste dag en ik daarachter de lokkende geur van de zee wist. Die ochtend vol vogels voordat ik je zag. Ja, kon ik vergeten, ik zou opnieuw beginnen. Kon ik vergeten, ik zou ik aan de straten in opnieuw beminnen. Eh, met jou in het zonlicht staan, ja, kon ik vergeten, ik zou opnieuw beginnen. Kon ik vergeten, ik zou ik aan de straten in, opnieuw binnen. Met jou in het zonlicht staan, in het zonlicht staan. <laughs> Oh, allee, de castagnette ontbreken er nog maar. Maar daar hadden ze handen tekort voor. Want je hoorde de gitaarbegeleiding van Martin Kooijman. En de zang was van Alex Ruka in het zonlicht staan. Zachtaardig vergooid, dat is de titel van het jongste album van Alex Ruka. En hij staat, zoals ik al zei, morgenavond in Neverdal in het Zin in Theater. En de dag erop in Amersfoort aanstaande zaterdag dus in Theater De Vlint. En dit stond vorig jaar op Pinkpop. don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going, I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk. Don't leave this city, got to get away. Don't leave this city, got to get away. On a bus in a fire, man, you know I sure can not stay. The bag back, you leave your truck, you know you got to sleep today. But just like where we're going, I can't say, but we might even leave the USA game that I just want to play. I know you see me running, all screaming and crying. I you've got a whole name, and I've got mine. bluesopname uit de jaren 40... maar het is toch uit 2009. Vorig jaar stonden ze op Pinkpop. Twee zusjes en hun broer Kitty, Daisy en Louis. En een succes dat we vooral kennen van Kenneth Heat, Going Up The Country. Vorig jaar dus op Pinkpop en traditiegetrouw zal Jan Smeets over twee weken... dat is altijd de woensdag na als woensdag, <laughs> na de carnaval dus. Dan zal hij in Paradise bekendmaken welke artiesten er allemaal op Pinkpop eh, zullen verschijnen de meeste althans, van een paar verrassingen houdt hij altijd nog... tot het laatste moment eh, in petto. In, het is <laughs> Jan Smeets. Maar in ieder geval, eh, over twee weken dan weten we meer over de line-up van Pinkpop. Dit was Dotan. Dotan? Nou, Dotan moet ik zeggen. Dotan. Dotan Harpenau. zo heet hij volledig. Binnenkort een volledig album van hem. En dit is de single daarvan en die heet This Town. Dotan. City lights my eyes to see what you see. The smoke cleared, it took my breath away. I crossed those seven different oceans to gather every perfect moment. The brightest stars are falling down. van dit soort fire songs op dat album staan... dan, dan hebben we iets om naar uit te kijken. Je hoorde This Town, de nieuwe single van de uit Amsterdam afkomstige zanger Dotan. Dotan Harpenau, die ze gewoon kortweg Dotan noemt. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1 met reggae-muziek. En dadelijk aandacht voor Serge Boer. en artiesten en actrices die zijn overleden. Maar eerst Black Slate. VARA op Radio 1. Dit is de VARA op Radio 1. Amigo, een gezelschap dat zijn roots heeft in Jamaica... maar uiteindelijk eh, gevestigd was in Londen, waar ze de dat namen. Het was net voor voor 1964, dit Amigo van Black maandagochtend, toen is in Parijs Annie Girardot overleden. In Nederland geen uh, wereldberoemdheid, maar in Frankrijk wel. Zij eh, heeft in het verleden, 1977, ooit een César gekregen. De Franse tegenhanger van de Oscar. En dat kreeg zij voor een rol in de film Dr. François Gaillon. En verder won ze ook nog eh, twee stars voor bijrollen in onder andere La Miserabele en La Pianiste. Annie Girardot is 79 eh, jaar oud geworden. Niet echt eh, heel oud. En ze is uiteindelijk overleden aan eh, de ziekte van Alzheimer... waar ze de afgelopen jaren al aan leed. Zingen kon ze niet want ze heeft nauwelijks platen gemaakt. Maar ze is wel door Serge Lama in 2003 gevraagd om mee te werken aan een liedje dat hij opnam. Serge Lama's stem klinkt eh, voor jonge zanger vrij gepolijst... maar die van Annie Girardot, eh, dat is een doorleefde stem. Luister maar naar eh, dat duet van Serge Lama en Annie Girardot. Sois là pour te dire ma solitude... pour te dire ma lassitude de te savoir si loin de moi. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire ma solitude, pour te dire ma lassitude de te savoir si loin de moi. Je voudrais tant que tu sois là pour te dire mon espérance et le prix que je paie d'avance pour t'avoir un jour tout à moi. Dans mon désert, il n'y a pas de fleurs, pas d'oasis, pas de vent. Et si tu venais plus souvent, ça ferait du bien à mon cœur, mon pauvre cœur. Je voudrais tant que tu sois là. temps que tu sois là pour réveiller mes fleurs éteintes. Ton absence comme une plainte vient toujours me parler de toi. il n'y a pas de fleurs, pas d'oasis et pas de vent. Et si tu venais plus souvent, tu comprendrais pourquoi j'ai peur. Parce que j'ai peur. Je voudrais tant que tu sois là. Je voudrais tant que tu sois là. Pour mettre du rouge à mes roses. Pour mettre du rouge à mes Et pour que serve chose. Et pour que serve à quelque chose, ces mots que je pleure à mi-voix. Ces mots que je pleure à mi-voix. Je voudrais tant que tu sois là. Je voudrais tant que tu sois là. Pour partager la chambre close. Pour partager la chambre close. Où notre avenir se repose. mon avenir se repose. En attendant que tu sois là. Et dans cet univers borné où tout est vide et décevant, je pourrais me sentir vivant près de toi pour jongeman en een oude dame... die samen dit fraaie chanson brachten. Je hoorde de zingende Serge Lama en... De tekst die voorgedragen werd door Annie Girardot. Je voudrais tant que tu sois là. Nou goed, inderdaad, zingen kon ze niet, Annie Girardot... maar teksten voordragen des te beter. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze in Frankrijk... een succesvol actrice is geweest. De afgelopen maandag overleden op 79-jarige leeftijd Annie Girardot. Tien jaar ouder geworden is Jane Russell ook op maandag overleden. Amerikaanse actrice is in Nederland vooral bekend geworden door haar rol in de film Gentlemen Prefer Blondes... waarin ze te zien was naast Marilyn Monroe. Maar ze trad ook op in films als The Outlaw, The French Line, Hot Blood... en ze was ook nog te zien in de tv-serie The Yellow Rose... Naast het maken van films heeft ze ook talloze plaatopnamen gemaakt. En het eh, rare van deze dames, ja, <laughs> tenminste bij mij komt dat wat uh, tegenstrijdig over. Het is een hele gelovige dame geweest, ze is heel actief in de kerk... maar los daarvan is ze dan ook sekssymbool geweest. Nou, het schijnt dus inderdaad wel te kunnen. Uh, eh, daar waar het gaat om haar zangcarrière heeft ze ook de nodige gospels ook opgenomen. Maar ik laat je iets heel anders niet horen. Niet uit het gospel repertoire, maar ehm, min of meer musical-achtig is dit wat je nu gaat horen. If you wanna see mama tonight... Jane Russell. If you dance with Mamie, take a chance with Mamie. The chances are you'll find romance with Mamie. There are no stars in the sky, cause the stars are all in Mamie's eyes any lad for Mamie would go mad for Mamie and give up all he ever had for Mamie. Fellas who try to resist ought to hire a psychiatrist. Oh, the glow that lights the skies up, the lines are tried that she ties up. When she rolls those big brown eyes up. Oh, happy, happy day. Willows weep for Mamie, lovers leap for Mamie. Winkle woke up from his sleep for Mamie. Line starts to form on the right. If you want may Mamie tonight. Oh, ho, ho, ho, the glow that lights the skies up. The lines of traffic that she ties up when she rolls those big brown eyes up. Oh, oh, oh, happy day. Willows weep for Mamie lovers leap for Mamie. Van Winkle woke up from his sleep for Mamie. Line starts to form on the right. If you wanna see Mamie, ooh, doodly, ooh. The line tonight. If You Wanna See Mama Tonight. Het werd gezongen door Jane Russell. Jane Russell, de actrice die afgelopen maandag op 89-jarige leeftijd is overleden. Gisteren, toen was het precies 20 jaar geleden dat Serge Gainsbourg overleed. En dat wordt gevierd nou, dat klinkt raar, <laughs> een overlijden vieren. In ieder geval wordt stilgestaan bij zijn overlijden eh, op diverse manieren. De platenmaatschappij pakt uit met diverse boksen... waarin de oud repertoire van eh, Serge Gainsbourg opnieuw wordt geëtaleerd... met af en toe daarbij ook iets wat nooit eerder is verschenen. En ja, de nacht ging de anders kon ook niet achterblijven... omdat het eh, gisteren precies 20 jaar geleden was dat Serge Gainsbourg overleed. Eh, In Frankrijk zijn er ook diverse publicaties. En niet te vergeten, vorig jaar was er ook die film Vie Heroïque... met eh, daarin het leven van deze Serge Gainsbourg. Nou, beroemd is hij natuurlijk geworden door dat duet wat hij samen had met Jane Birkin. Je t'aime moi non plus. Maar beroemd is hij ook geworden met dit liedje. Hij is namelijk de componist van dit Poppy de Cire, Poppy de Sang. Hier is Frans Gall. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, wish I could be chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, posée en mille éclats de voix. soleil de mes cheveux blancs. nuit en t'attendant dans la grisaille. J'écoute parler les murailles, défense d'afficher, défense d'afficher. des naïfs à coups de canif, X est un lâche mort aux vaches. Vive lui, vive moi, déjà la J'attendrai pas jusqu'à minuit. Combien d'injures sur ces murs gris, combien de haine, combien de peine. J'ai beau garder en l'air, histoire de changer d'air, Toi que les lessives pavoisées, drapeau blanc de la réalité. Défense d'afficher, défense d'afficher se rendre à l'évidence. 8 heures du soir, il fait presque noir. 8 heures et demie, il fait presque nuit. Plus de soleil, c'est le moment où disparaissent les passants. Défense d'afficher, défense d'afficher. Dessin de fous, dessin de voyous viendras-tu au rendez-vous Le jour s'en va, tu n'es pas là. J'ai l'âme triste et le cœur là. Danser la valse en cinq leçons. Nicole et Jules, des majuscules. A, B, C, D, E, F, G, M, E, R, D. E. Sur le mur, je een chanson klassiek zou je kunnen zeggen. Maar ook dit werd geschreven door Charles As... Nou, Charles komt daar bij. Serge Gainsbourg. En het werd uitgebracht in 1959. Een van de eerste succesvolle pennenvruchten van Serge Gainsbourg. En je hoorde trouwens de zangeres Pia Colombo die dat zong, die ook al niet meer leefde En in 1979 kwam te overlijden. Pia Colombo dus. En vorig jaar toen kwam die film uit van, eh, over het leven van Serge Gainsbourg... met een hoofdrol voor uh, eh, Erik Elmos Nino. En dat deed hij zo goed dat hij onlangs een César heeft gekregen. De, zoals ik zei, de Franse tegenhanger van de Oscar voor beste acteur. En onderhand zal die film Vie Heroïque als dvd in het land eh, te krijgen zijn. En als je de film hebt gezien of misschien de dvd gaat bekijken... dan zie je op een gegeven moment dat Serge Gainsbourg in Jamaica is, of op Jamaica... om daar een plaat op te nemen met eh, Robbie Shakespeare en Sly Dunbar... En wat hij daar opneemt, dat is een reggae-versie van de Marseillaise. Dat wil ik je nog eens een keer laten horen. En in dat achtergrondkoortje hoor je Rita Marley. Thank you. Serge Gainsbourg, opgenomen in 1979 op het eh, zonnige Jamaica. Ozerme. dat werd dan de nieuwe titel van de Marseillaise. De Marseillaise met een reggae-ritme. En het feit dat hij dat opnam, nou, daar was niet iedereen in Frankrijk even blij mee. Dat was toch een eh, vorm van eh, hele schennis wat hij daar deed. Maar goed, dat neemt niet weg dat Serge Gainsbourg... na al die jaren, twintig jaar na zijn dood, nog steeds op handen gedragen wordt. En dat zijn repertoire nog steeds bijzonder populair is. En zoals ik zei ook dat eh, de verfilming over zijn leven... heeft toch de nodige toeschouwers naar de bioscoop weten te trekken. Tot het nieuws hoor je deze Bob Dylan-compositie door Ernst Jans. Niemand voelt zich bezwaard. Als ik vannacht hier in de regen sta. Iedereen weet dat vandaag lieveling nieuwe kleren draagt. En ik weet nu hoe het is als een jurk vertraagt. Van haar schouders glijdt, is ze verleid als een vrouw. En ze vrij als een vrouw. Oh ja, ja, en ze verwijt als een vrouw. Maar als een meisje breekt zij. Queen Mary is mijn zichtbaar het begin. Maar iedereen voelt aan, het kan pas lieveling goed gaan. Als hij van haar sluier, pillen en parels is ontdaan. En dan is het gewoon een mooie meid. Ze verlaat als een vrouw en ze fruit als een vrouw. Oh ja, en ze verwijt als een vrouw, maar als een meisje breekt zij. Het regenen al te lang was ja van verlangen dat ik hier ooit kwam. Nu loop ik angstig door jouw gangen en zoek ik in het gedrang de nooduitgang. En ben ik bang en al lang dat dit niet mijn leven is en dat ons niet meer aan dit gegeven is. En als ik ooit veronderstel aan jou als vriend wordt voorgesteld, dan heb ik liever niet dat je vertelt van mijn honger in jouw koninkrijk. Oh, je misleidt. Oh, een vrouw. En je vraagt als een vrouw. Oh ja, en je verwijt als een vrouw. Maar als een meisje breek jij.